uur. Gert met het NOS De oud-dictator van Guatemala, Rios Mond, wordt vervolgd voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij is onder huisarrest geplaatst. Mond zou begin jaren 80 opdracht hebben gegeven voor de vernietiging van Maya-dorpen in Guatemala. Daarbij werden meer dan 1700 Maya's gedood. De gruwelijkheden vonden plaats tijdens een bloedige burgeroorlog in Guatemala die duurde van 1960 tot 1996. Riosmond kon de afgelopen twaalf jaar strafvervolging ontlopen omdat hij als parlementslid onschendbaar was. Een Amstelveense praktijk voor het bleken van tanden die in november werd gesloten mag weer open. De inspectie sloot Perfect Smile destijds omdat er medicijnen werden gebruikt die over de datum waren. Ook waren de patiëntendossiers niet op orde. De inspectie is opnieuw langs geweest in Amstelveen en de kwaliteit is nu wel goed. De komende tijd zullen inspecteurs Perfect Smile onaangekondigd blijven bezoeken. De praktijk kwam eerder ook in opspraak door berichten over fraude. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit werd er teveel gedeclareerd door patiënten en verzekeraars. Topcrimineel Willem Holleder wordt hoogstwaarschijnlijk vanmiddag vrijgelaten, dat zeggen bronnen binnen justitie. Holleder heeft zijn straf van 9 jaar cel voor afpersing voor twee derde uitgezeten. Hij heeft vijanden en daarom zou hij in een geblindeerde auto op een geheime plek worden afgezet. Het sociale netwerk Twitter gaat berichten in een land blokkeren als de inhoud strijdig is met lokale wetgeving. Twitter noemt zelf nazi als voorbeeld. Die zijn in Duitsland verboden. In het buitenland kunnen ze dan nog wel worden gelezen. Critici zijn bang dat Twitter buigt voor autoritaire regimes zoals die in China. Tijdens de Arabische lente zei het bedrijf nog dat het alle tweets ongeacht de inhoud zou doorgeven. Het weer in het oosten nog veel bewolking, later ook daar zon. In het westen kans op een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen een bui in het zuiden en zuidwesten. Later overal zonnige periode en dan gaat op 5.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 De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Eembrugge 4. A8 richting Amsterdam voor Oostzaan 2 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen voor Knoop het Raasdorp 5. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord voor Knoop het 2 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag-Malieveld 3 A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt plein 3 kilometer.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 Juist. Ehm, ja, ik wil toch nog wel eventjes iets kwijt. Kijk, wij gaan er vanuit David en ik. Hè? David, daar ben je het mee eens. Hè? Ja. Ben ik het helemaal mee eens. Ja, ben het helemaal mee eens. Maar voordat ik iets zeg, <laughs> ik zit er al helemaal <laughs> mee eens. Dat, dit is per definitie natuurlijk geen leerprogramma eh, wat de jazz betreft, maar een luisterprogramma. En dat we dan af en toe wat informatie geven over artiesten, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Maar niet zo uitgebreid, want er blijft zo weinig tijd over om fijne nummers te draaien. Goed, dit even terzijde. Wat u, eh, waar we daarnet aan mee begonnen is eh, Stijn Getz met het nummer, de titel Hard Place. Ehm, schitterend nummer trouwens waar de virtuositeit van Gets echt eh, tot zijn recht komt. Waar we zo dadelijk mee verder gaan is een heel gevarieerd programma. Eh, wat we zelf eigenlijk nog niet eens eh, weten wat het allemaal inhoudt. Maar daar komen we vanzelf gedurende het programma wel achter. Dus we gaan gewoon weer verder. grown up faith grown accustomed to the trace of something in the air. Accustomed. je vois la vie Thank you. Evans met eh, Night and Day natuurlijk. Ehm, heerlijk om dit weer eens een keer te horen. Want eh, dan weten we weer hoe het was eigenlijk vroeger. Hoe eh, fantastisch werd gemusiceerd. Daarvoor uh, Toets met La Vie en Roos. Natuurlijk ook een grootheid. Hij heeft natuurlijk ook het intro geschreven voor de, dat was het ook alweer? Baantje. Oh ja, Baantje. Ja, voor Baantje, voor die eh, afgelopen week is overleden. Ja, Baantje is eh, afgelopen week overleden. Ja, natuurlijk in de persoon van Pieter Reumer. Ehm, wat hebben we op de draaitafel liggen, David? Eh, ja. een, een, een, nummer, ja. Dus, nou, oké, nou ja, we zijn eventjes, we zijn even de discipline kwijt, maar ik hoop dat u ons dat niet kwalijk neemt, dus gaan we maar gewoon verder. Ja, we hebben het natuurlijk over eh, Tom Scott met Bass Jazz.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 And Trumia. Now you has Messrs. Kyle and Shaw. Kyle. you has Mr. Barrett I Listen to, well, you know who. Say, hey, Pops, you, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail... I sailing, sailing... Over the sea... Or oh, will you wait for me? Take my tip, they're all molten hip in Italy. Or will jazz for France? Oh, I know you will learn big this. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchman's all prefer what they call lazy. jazz. Hold me down, take a plane. Oh, Baba, do side nervous I am In Bangkok today round the clock While they all like to jam Indians on The Amazon Beat one bar and all of them are Well gone, man, gone From the equator Up to the pole Everybody winging, everybody singing That rock, rock, rock, rock, rock from the east to the west, from the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing the folks dig. Now that's jazz. And That's Jazz. Dat is een ding wat zeker is. Bing Crosby en Louis Armstrong met All That Jazz. That's Jazz. Dit is trouwens ZFM Jazz, Your Station of the Stars. Goed. We zijn er nog. We zijn er nog. <laughs> Ja, u hebt de hele tijd niks van ons gehoord. We zitten gewoon lekker te luisteren We zitten zelf ook ontzettend te genieten van, eh, van de nummers. En vooral ook van het nummer wat, uh, eh, wat nu gaat komen. Mooi titel hoor. Antonio Carlos Robin met How Insensitive. I must have seen when she told me that she loved vandaar dat u dit ook voor de tweede keer hoort. Dat gaan we zo dadelijk gewoon weer weghalen. En dan uh, gaan we verder met uh, eh, Mel Tormé. Lover, you dazzle me. I can't resist. Must admit I dig you. Until tomorrow then? No, baby, I won't sleep a wink all night. I'll be watching the clock tick away each second. that you say If I heard you right Baby, I'm a new man today Your eyes of blue, your kisses too I never knew what they could do I can't believe that you're in love with me You're telling everyone I know I'm on your mind place you go I can't believe that you're in love with me I have always placed you far above me I just can't imagine that you love me And after all is said and done To think that I'm the lucky one I can't believe that you're in love with me I have always placed you Up there in the stars above me I just can't imagine That you love me I'm the lucky one I can't believe that you're in love Can't believe that you're in love Can't believe that you're in love with me Ja, en toen hadden we de volgende cd <laughs> we zijn nog even, even aan het bakkeleien over hoe lang we nog eh, eh, het volgende nummer, kan gaan duren. En hoeveel nummers er nog kunnen gaan duren. Maar... Ehm, ja. hebben iets gevonden. <laughs> Ja, precies. Nummer drie dan maar. Het, het, het, het, wordt, een, het wordt een beetje krap allemaal. we, willen, we willen zoveel nummers nog draaien in de laatste vijf minuten. En dat gaat gewoon niet altijd. Nee, de techniek laat ons even in de steek. En eh, vandaar dat het eh, allemaal erg eh, amateuristisch misschien overkomt. Maar het is geen zins onze bedoeling. hierbij Ray Charles en Diana Crow. Hij deed het net wel. Ja. <laughs> de techniek laat ons echt. Dat is niks. Dat is niks. Nee. Nee? <laughs> Hij pakt hem gewoon niet, hè? Nee. Toch nog een technische storing van Jewelste. Het is ongelooflijk. Zullen we hem even een andere cd pakken? Misschien dat hij dat, eh, terwijl deze toch echt uh, brand new is. Nou ja, ja dit is een nieuwe cd. Ja, precies. Dan, eh, dan gaan we iets anders doen. Even kijken. Eh, om het toch nog leuk te maken als eh, ja, afsluiting. Oscar Peterson. Who else, zou ik zeggen. The night we call it a day. En mochten we elkaar niet meer spreken, luisteraars, dan wens ik u nog een hele fijne zondag toe, David en ik. En graag tot een volgende keer.